uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 25 mensen zijn omgekomen bij een aanval op een tentenkamp in het zuiden van Gaza. Ook raakten er 50 mensen gewond. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Dat wordt bestuurd door Hamas. Israëlische tanks zouden vanaf een heuveltop hebben geschoten op het kamp in de buurt van de stad Rafah. Barcelona gaat het verhuren van appartementen aan toeristen verbieden. Burgemeester van de Spaanse stad zegt dat eind 2028 alle 10.000 vergunningen voor de korte verhuur ingetrokken moeten zijn. Dat is nodig omdat er de afgelopen jaren veel meer woningen worden verhuurd via bijvoorbeeld Airbnb. Daardoor zijn de huizenprijzen en huurprijzen sterk gestegen. Voor inwoners van Barcelona is het daardoor steeds moeilijker om een woning te vinden. De AI-functies en apparaten van Apple kunnen dit jaar nog niet in Europa gebruikt worden. Het heeft volgens Apple te maken met onzekerheden rond de EU-wet op digitale markten. Die moeten ervoor zorgen dat de macht van grote techbedrijven ingeperkt wordt. De nieuwe AI-functies moeten er onder meer voor zorgen... dat gebruikers zelf afbeeldingen kunnen laten maken... en stukken tekst kunnen laten samenvatten. Die functies komen in het najaar wel beschikbaar in de VS. Apple zegt nog met de EU om tafel te gaan om een oplossing te vinden. Trouw en de Groene Amsterdammer zijn twee keer in de prijzen gevallen... bij de uitreikingen van De Loep. Dat is de prijs voor de beste Nederlandse en Vlaamse onderzoeksjournalistiek. Een van de prijzen ging naar een serie over hoe het grote geld... steeds belangrijker wordt in de samenleving. Daar werd onder meer gekeken naar de invloed van techbedrijven op het onderwijs.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 Ooh, I'll get high. by the end of the day? Are you sad because you're on your own? breathing She is holding my heart in her hand I'm the closest I've been to believing This could be love the reason.